voor de nabestaanden van de vliegramp in Libië. Koningin Beatrix is daarbij aanwezig en premier Balkenende houdt er een toespraak. De herdenking is alleen voor mensen die een naaste hebben verloren bij de ramp in Tripoli. Balkenende zei kort na het ongeluk al dat er nog een landelijke bijeenkomst georganiseerd zou worden. Bij de ramp kwamen vorige maand 70 Nederlanders om het leven. Dinsdag werden de laatste drie lichamen naar Nederland overgebracht. Een meerderheidskabinet van VVD, PVV en CDA is niet mogelijk. Die conclusie trekt informateur Rosenthal uit zijn gesprekken van de afgelopen dagen. Hij heeft dat ook tegen koningin Beatrix gezegd. De fractievoorzitters van de drie partijen hadden zich eerder vandaag al pessimistisch uitgelaten. Roosentaal gaat nu door met het verkennen van andere mogelijkheden. Hartpatiënten kunnen zaterdag in Heerlen de wedstrijd tussen Oranje en Japan bekijken onder toezicht van een cardioloog. Het atriumziekenhuis richt in het restaurant een hoek in waar de WK-wedstrijd is te zien. Cardiologen willen mensen met hartproblemen in het ziekenhuis in Heerlen naar het voetbal laten kijken in plaats van thuis. Ze kunnen dan bij problemen sneller worden geholpen. Uit onderzoek in Duitsland bleek dat hartpatiënten tijdens duels van het nationale elftal vier keer vaker met hartklachten werden opgenomen in het ziekenhuis. Wielrenner Robert Geesink heeft de koninginrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Rabobank-renner kwam in de bergetappe alleen over de streep op 42 seconden... gevolgd door een groepje van acht met onder andere Frank Schleck en Lance Armstrong. Geesink is nu ook leider in het algemeen klassement. De Ronde van Zwitserland, die wordt gezien als belangrijkste voorbereidingskoers voor de Tour de France, duurt nog tot en met zondag.